Teenage Nervous Breakdown was dit. Ook wel veel te laat. Nee hoor. Ik dacht dat ik te laat was. Maar nee hoor, we hebben nog tijd om afscheid te nemen. Oh, we hebben nog tijd om afscheid te nemen? Ja Goed, Teenage Nervous Breakdown was dit, dames en heren, van Little Feet. We kunnen hem helaas niet helemaal draaien, maar... Dat is niet anders. De klok is onverbiddelijk. Ja. En het zit er weer op voor vandaag. Mhm. ja. Dank u voor het luisteren. Gezellig dat u er weer bij was vandaag.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 en dat hij in afwachting van zijn proces vrij moet komen. Tijdens zijn presidentschap zou Mubarak miljoenen hebben ontvangen van de staatskrant Al-Hagram. Er lopen meerdere strafzaken tegen Mubarak. Hij wordt ook verantwoordelijk gehouden voor de doden die vielen... bij het neerslaan van de protesten tegen zijn regime in 2011. Saab wil in het najaar weer auto's gaan produceren. Het worden elektrische versies van de Saab 9-3. Het Zweedse automerk was twee jaar lang eigendom van, het van de Nederlandse Spijker en ging eind 2011 failliet. Saab werd daarna overgenomen door een producent van elektrische voertuigen. En die heeft nu ruim 300 medewerkers aangesteld om de elektrische Saabs te gaan bouwen. De missie van de Verenigde Naties in Syrië wil onderzoek doen naar de aanvallen van vanochtend in Damascus. De oppositie zegt dat het regeringsleger chemische wapens heeft gebruikt en dat er meer dan 600 mensen om het leven zijn gekomen. De leider van de missie zegt dat het hoge dodental verdacht klinkt en hem zorgen baart. Op filmpjes is te zien dat slachtoffers vaak geen zichtbare verwondingen hebben. De VN-missie is in Syrië om onderzoek te doen naar eerdere beschuldigingen van het gebruik van chemische wapens. Bij een ongeluk met een bus in Maleisië zijn zeker 30 inzittenden om het leven gekomen. De bus met zo'n 50 passagiers raakte op een berg van de weg en stortte 60 meter omlaag in een ravijn. Reddingswerkers hebben 17 overlevenden uit het wrak gehaald. Het wrak is moeilijk bereikbaar. Over de oorzaak van het ongeluk in Maleisië is nog niets bekend. Het weer, geregeld zon, maar ook een paar wolkenvelden. Het is 21 tot 25 graden. Morgen kan langs de westkust en in het zuidwesten wat lichte regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en in het noordoosten de meeste zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan geen files, ook zijn er voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd.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 You better put your feet.